Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling van de landelijke politie... die verantwoordelijk is voor undercover-operaties. Aanleiding was de derde zelfdoding in twee jaar tijd... van een agent bij de dienst speciale opsporing. Dat meldt NRC, die de afscheidsbrief van de agent in handen heeft. Daarin wordt gesproken van een verziekte cultuur... Uit het rapport blijkt volgens de krant dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de personeelszorg bij het undercoverwerk niet op orde is. Op Schiphol wordt dit weekend weer grote drukte verwacht. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen... om de werkdruk bij personeel te verlichten. KLM heeft dit weekend bijna 50 vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen hebben vluchten verplaatst. Schiphol heeft sinds de coronacrisis last van personeelstekorten. President Zelensky van Oekraïne zegt dat er een nieuw massagraf is ontdekt in de omgeving van Kiev. Er liggen 900 lichamen in, meldt de BBC. In een interview met Poolse media beschuldigt Zelensky Russische troepen ervan sporen te wissen van oorlogsmisdaden. Over het graf gaf hij verder geen details. Oekraïne hield Rusland eerder al verantwoordelijk voor het doden van honderden burgers in Butsja en Irpin. Steden die wekenlang door de Russen werden bezet. Moskou spreekt de beschuldigingen tegen. Na 77 jaar is er een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd. Het gaat om Cornelis Pieter Kreukniet uit Den Haag. Hij was door de nazi's gevangen gezet in Scheveningen. bijna verdween hij spoorloos. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten gevonden in een massagraf op de Waalsdorpervlakte. Identificatie was toen niet mogelijk, maar begin dit jaar vonden experts van de landmacht familie van Kreukniet die DNA kon afstaan.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 You go all night, two stepping. our dips and falls in our time. But we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night. Night, night. Two-step with a woman I love.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 My patience is waning Is this entertaining? voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. It's zat op en is vlond. dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik altijd er man en ook nog ananas dan. Ze valt door de man. maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo perfect zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo op afgeknapt So why you acting all shy? Can't catch me like that, I'm much too fly.